moet bij het nws Drie supporters van RKC Waalwijk hebben afgelopen avond tijdens de wedstrijd tegen NAC Breda een fakkel gegooid in het kindervak van NAC. Ze zijn opgepakt door de politie. De kinderen raakten niet gewond. Het vak voor kinderen zit in het NAC-stadion onder een uitvak waar de drie RKC-supporters stonden. Het is de tweede keer in korte tijd dat NAC-fans vanuit het uitvak met vuurwerk worden bestookt. Vorige maand gooide een fan van FC Os een vuurwerkbom. Niemand raakte gewond oud John de Wolf wordt de eerste ambassadeur ouderenwerkloosheid. Minister Ascher heeft hem voor een jaar benoemd om meer ouderen aan het werk te helpen. De Wolf helpt al werklozen in Vlaardingen, Schiedam en Maasluis. Hij wil vooroordelen bij werkgevers wegnemen... die vaak denken dat de ouderen te duur zijn om aan te nemen. Ruim 200.000 50-plussers zijn werkloos. Myanmar, het vroegere Birma, is begonnen met de vrijlating van politiek gevangenen. De vrijlating werd donderdag al aangekondigd door de nieuwe regering... die op de achtergrond onder leiding staat van Aung San Suu Kyi. Media in Myanmar melden dat afgelopen dag meer dan 60 studenten werden vrijgelaten. De Nijmeegse Vierdaagse heeft 4000 mensen moeten teleurstellen voor de komende 100ste editie. Er waren zoveel aanmeldingen dat 17.000 mensen moesten loten. Aan de Vierdaagse in juli doen 50.000 wandelaars mee. In Maastricht zijn met een stille tocht de slachtoffers herdacht van de aanslagen in Brussel. Onder de slachtoffers waren ook twee mensen uit Maastricht, een broer en een zus. Zij zouden van Zaventem vertrekken naar New York toen de bommen daar afgingen. Het weer vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar 5 tot 3 graden, met in het noorden kans op nachtvorst. In de loop van de nacht kan er ook wat mist ontstaan. Overdag blijft het vrijwel overal droog. De zon schijnt af en toe bij 13 tot 15 graden. S'avonds kan er wel wat regen vallen. Zondag begint met kans op regen, later zon en dan 12 tot 14 graden. Dit was het NWS Journaal.